Renske van der Zalm met het NOS Journaal. Er zijn vorig jaar minder nieuwbouwwoningen opgeleverd dan het jaar ervoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Waar in 2019 nog iets meer dan 71.000 nieuwe woningen werden opgeleverd... waren dat er eind vorig jaar 69.000. Volgens het CBS is het niet duidelijk waar dit precies door komt. In Flevoland werden relatief de meeste huizen opgeleverd. Het kabinet heeft als doel dat er tot 2025 jaarlijks 75.000 nieuwe woningen bijkomen om de woningnood tegen te gaan. Kinderen bellen tijdens de huidige lockdown aanzienlijk meer over emotionele problemen dan tijdens de eerste lockdown. Het aantal gesprekken over onder meer depressie nam afgelopen maand met meer dan 1 vijfde toe, blijkt uit onderzoek van de kindertelefoon. Vooral over eenzaamheid en zelfdoding werd veel gebeld. Tijdens de eerste lockdown ging het nog over normale onderwerpen... maar dan met een coronajasje, zegt de kindertelefoon. Nu vragen kinderen zich af of de situatie ooit weer normaal wordt. De Belastingdienst gaat iedereen die op een geheime zwarte lijst staat... de komende maanden informeren. Dat schrijft staatssecretaris Veilbrief van Financiën aan de Tweede Kamer. Het kabinet had dat al beloofd nadat de Kamer er in het debat over de toeslagenaffaire op had aangedrongen. Hoeveel mensen geïnformeerd worden kan de Belastingdienst niet zeggen. In een aantal steden heeft de politie vandaag verdachten aangehouden... die via sociale media zouden hebben opgeroepen tot geweld. In Groningen bijvoorbeeld werd een minderjarige jongen opgepakt... die in een chatgroep opriep tot rellen en opriep benzine mee te nemen. Veel van de aangehouden mannen zijn onder de 20 jaar. Het weer, vannacht in het noorden opklaringen. In het zuiden valt de regen. De temperatuur ligt iets boven nul. Morgen ook regen, met hier en daar natte sneeuw. Het wordt 2 graden in Groningen tot 11 graden in Limburg.